Raymond Seré met het nws journaal De voorvinders zijn gewonnen door Newt Gingrich. Hij boekte een ruime zege en liet de republikeinse favoriet Mitt Romney ver achter zich. De strijd om de nominatie gaat nu verder in Florida. Daar zijn op 31 januari voorverkiezingen. Gingrich zei dat hij Romney daar de genadeslag toebrengen. Romney wijst erop dat dit pas de derde voorverkiezing is in een lange reeks. De bewoners van 260 flatwoningen in Rotterdam-Zuid hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Ze moesten hun flat uit toen na een brand in een elektriciteitskast de stroom was uitgevallen. Ook de noodverlichting doet het niet. Het vuur kon snel worden gedoofd, maar er hing veel rook in de flat. Deze ochtend moet duidelijk worden wanneer de bewoners weer naar huis terug kunnen. In de Hongaarse hoofdstad Budapest hebben gisteravond zo'n 100.000 mensen betoogd voor de regering van premier Orbán. De laatste tijd liet hij juist zijn tegenstanders van zich horen die protesteren tegen de hervormingen van Orbán. In de grondwet is vastgelegd dat de regering meer macht krijgt over de centrale bank en over de Hongaarse media. Er is stevige kritiek op die maatregelen. Laura Dekker heeft gisteravond haar solo om de wereld afgerond. Rond 8 uur Nederlandse tijd kwam ze aan in de haven van Sint Maarten. Ze was bij aankomst al 36 uur wakker, vooral doordat het laatste stuk vanwege riffen en eilandjes gevaarlijk kan zijn. Een jaar geleden vertrok Laura vanaf Sint Maarten en gisteren was ze bij aankomst de jongste solozeiler die rond de wereld heeft gevaren. De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. Hij versloeg zijn landgenoot Feliciano Lopez eenvoudig in drie sets. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen Berdig en Almagro. Die is nu aan de gang. Nadal heeft het toernooi in Melbourne één keer gewonnen. En dat was in 2009. Het weer bewolkt in het noorden kans op een bui. Later kan het ook in de rest van het land gaan regenen. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Hij heeft eh, daar een hele mooie hand voor om echte dynamiek in de muziek terug te brengen. Ook in het eh, eigenlijk zo rustige nummer Hello World van Lady Antebellum, geschreven door niemand minder dan Tom Douglas. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang gevarieerde country music. dit is dan ook weer echte country hè, van Josh Turner. Rory Borg heeft het geschreven. Zelf ook een hele goede There's a slow moon rising It's shining on your skin The way your body moves me I know there's no wouldn't be a man if I didn't feel like this. I wouldn't be a man if a woman like you was anything I could resist. can feel to be zelf kennis hoor, deze Josh Turner. Baker and Myers, redelijk onbekend in de country scene. A little bit of honey. all day Een paar eh, jaar geleden, kan ik nu al zeggen, want eh, ik heb het over eh, oktober 2010 en we zitten nu per slotverrekening in 2012, werd er een aankondiging gedaan van de company van Keith Urban. Wij gaan een nieuwe cd uitbrengen. Helaas, in Nederland of in Europa is hij niet uitgebracht. Wel in Amerika. En daar heeft hij hoge ogen gescoord hoor. Put you in a song. just a guy who wishes that I could be a man someday. Uh oh. Yeah, picture paints a thousand words, it's true, but it's still not enough for how I feel about you. I wanna put you in a melody. I gotta set you to Let me dit is ook zo'n dame waar we al veel van gehoord hebben hoor. Linda Davis. Ik weet wel van The Prince of Egypt. Daar heeft ze ook zo'n prachtig nummer op gezongen samen met Randy Travis. Dit is Walk Away. What do I do now that I van de platenmaatschappij weer toestemming gekregen om wat eh, cd's te downloaden. Onder andere deze van Chip Taylor en The New Ukrainians. Prachtige cd. Words that were spoken in the anger of youth Only had. Touched by the child bride while deep inside her lie the real truth. He was the passion of the spring. He was the baby. And half forgotten in the passing of time, the real crime. Brother to brother, with backs to each other the war sign and in the passion of the spring came the baby come back mama mama sang him a song tell him all that was wrong tell him all that you had that was bad tell him all that was good good. 16 tracks staan er maar liefst op eh, deze cd. Een aantal door hem zelf geschreven, een aantal door eh, andere. Chip Taylor en de New Oak En hij laat op eh, deze cd ook een klein beetje horen hoe dat de sfeer is in zo'n studio als hij aan het opnemen is met zijn mensen. Ja, Yeah, that sounds good. All right, here we go, boys. Well, be kind, be kind, be kind to all humans. Now, don't you yell and don't you tell stories straight out of school. And don't you fault them, just fault them. Clear or troubled waters and be kind and be kind that's the way it is, right, boys? You feel that way? Bjorn, you feel that way? Yeah. John, you feel that way? Okay. All right. Well, we'll just share the share those good feelings with other folks, here. and be fair. Just be fair. Then be fair to all humans. Do not seek restitution every time one screws up. Don't point a finger, don't linger on all of their frailties. Just be kind, just be kind, and love a human today. Boys, we're going to the bridge at one, two, and be kind, be fair. Don't you call out them bastards. Be calm, bite your tongue as they drag you through the mud Cause in time they may change But this is making me nervous Boys, all the one Cause if it waddles And if it quacks Well, that fuck humans be fair. Just care and love a human today. Love some humans, Johnny. You're on. Go on. Love some humans. and be kind and be fair. No, don't you call out the best and be calm, Bite your tongue every time one screws up. Cause in time they may change, but this is making me nervous. Cause if it wobbles, if it quacks, <laughs> well, fuck <laughs> is a Ja, dat kun je maken hè? als je vrije, vrije tijd hebt in de studio en die allemaal betaald wordt door... Trainwreck Records, zo heet die, eh, die platenmaatschappij waar hij eh, al zijn cd's mag opnemen. En dan kan hij zich veroorloven om af en toe eens een keertje gewoon eh, ja, wat gek te doen in zo'n studio. Hij noemt deze cd Fuck All The Perfect People. En dat is eigenlijk gekomen door, door de bassist, want die, ze waren ergens aan het optreden en daar was een, een man en die had overal op elk liedje had hij wel commentaar van wat hun daar op het podium deden. En achteraf toen zei die bassist zomaar Fuck All That Perfect Perfect People. En toen zei deze Chip Taylor van, dat is de titel voor een liedje. Ja, niet iedereen zou dat zomaar durven hoor, een eh, cd te noemen, For All The Perfect People. Want ja, dat woordje fuck, het is geschreven als F, sterretje, sterretje, K. To be or not to be To free or not to free to crawl or not to crawl. Fuck all those perfect people. To sleep or not to sleep. To creep or not to creep. And some can't remember what others recall. Fuck all those perfect. to stay, To plan or not to plan To stall or not to stall Fuck all those perfect people To drink or not to drink to think or not to think. Some choose to dismember your rise and your fall and fuck all those perfect people. Sleepy eyes, walls through. Well, I'm not talking about you. to sing or not to sing, to swing or not to swing. Hell, he fills up the silence like a chalk on the wall. Fuck all those perfect people. to pray or not to pray. To sway or not to sway. Jesus died for something or nothing at all. Fuck all those perfect people. Sleepy eyes, wall passing through. I'm ah, not talking. 16 tracks op deze cd en ik denk dat die eh, binnenkort, want eh, de straatdatum, de street date zoals ze dat zo mooi kunnen noemen, is 25 eh, januari. Dus u hoeft nog niet naar uw favoriete platenzaak te sjorren, maar binnenkort dan kunt u hem daar dus gaan kopen denk ik. En datzelfde geldt ook voor een cd'tje, de Sleepy Man Banjo Boys. stellen dat eh, de banjo-speler net 9 jaar oud is. Johnny Mizone, zo is zijn naam. En zijn broer Robbie, die speelt uh, fiddle, die is net 12 jaar. En Tommy, 14 jaar op eh, gitaar. Eigenlijk wil ik u nog wel één nummertje van deze cd laten horen. Dat is een, ja, een, een, eigenlijk een heel bekend nummer, wat zij dan weer omgezet hebben. En op de cd, hoe staat ook ook van... Ja, het is eigenlijk een, een, een aantal jongens die zich bezig zouden moeten houden met de hip-hop en house en dat soort muziek. Maar ze laten zich beïnvloeden door Flat and Scruggs, de Stanley Brothers. En gaan zo nog even door. als je zegt van het is onbegrijpelijk dat dit is, ik geloof er helemaal niets van en u bent in bezit van eh, een computer en u kunt op YouTube, ga maar eens gewoon naar YouTube en tik maar eens in Sleepy Man Banjo Boys en u zult versteld staan van de muziekkeuze van deze heren. Singer-songwriter Joey Mutt uit Amerika samen met haar Lost High Rollers. En dit is ook zo'n cd die eind deze maand uitkomt hier in Nederland. Hey, little darling. hier in eh, Nederland. Eh, die hebben hem uitgebracht, deze cd, hier althans in, eh, in Europa. En als u wilt weten waar zij in de maand februari hier in Nederland op het podium staat, moet u gewoon eens gaan naar die, naar die website van een Continental Records Songs hier in Europa. Terug naar de echte country, hè? Betten Forever on You, Tony Tolliver. Never put a nickel in a slot machine Never put a dollar in the lottery I wouldn't bet two bits on a one-horse race Yeah, I work hard at playing it safe Here I am laying my heart on the line All of my love on one of a kind I've never been known as a gambling chip on black and a chip on red. And even En soms dan kun je wel eens hele goede voornemens hebben. Ja, heel veel mensen die zeggen zo rond 1 januari, ik stop met roken, ik stop met drinken. En dan zijn er misschien ook wel bij die zeggen, ik stop met vrouwen. Nou, Rodney Atkins, hij heeft het ook geprobeerd hoor. I got a call from my best friend this evening. He said he wasn't going out. Well, the skies on Friday night. Yeah, he was gonna change for his newfound flame to keep her satisfied. And I just laughed and said, <laughs> Hey man, well go ahead and try. Cause I gave up smoking women Drinking last night, it was the worst 15 minutes of my life. I've heard it said that too much fun take it from me Don't believe all that hype Cause I gave up smoking Women And drinking last night And it was the worst 15 minutes of my life <laughs> zijn 15 eh, zwaarste minuten van zijn leven, want hij was gestopt met roken, drinken en hij was ook alle vrouwen vergeten. Althans, dat zegt Rodney Atkins. Deze toon herkent u beslist wel hoor. Crying Time, ooit geschreven en een hit geweest voor Buck Owens, maar nu gezongen door The Candles. Oh, can see that faraway look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes a heart grow fine. Wind laat ik helemaal aan u over hoor. Dit nummer eh, gezongen door de Candles of het origineel van niemand minder dan Buck Owens. <laughs> Ja, nog even wachten en dan kunnen wij ze ook weer horen hoor. De Summer Nights. En we kunnen ze ook weer meemaken natuurlijk hè. Lekker op een terrasje met een glaasje in je hand. dan luister naar je muziek als dit. Rascal Flats, Summer Nights. On, ladies, it's time to pop that top.